Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet steunt luchtvaartmaatschappij KLM, de Nederlandse dochter van Air France KLM... met een pakket ter waarde van 2 tot 4 miljard. Minister van Financiën Hoekstra zei dat Air France KLM van vitaal belang is voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. De steun zal bestaan uit garantstellingen en leningen. Hoekstra zei erbij dat er voorwaarden zijn aan de steun... zoals dat er geen bonussen mogen worden uitbetaald... en geen winstdeling of dividend. Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nieuwenhuizen voegde daaraan toe... dat bij het steunpakket ook eisen horen aan duurzaamheid en hinderbeperking. Het wil zeggen bijvoorbeeld het terugbrengen van het aantal nachtvluchten... het verminderen van de CO2-uitstoot en meer investeringen in duurzaamheid. De Franse regering zegt er vanavond een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe voor Air France KLM. LTO Nederland is het niet eens met het pakket maatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Het grootste deel, 300 miljoen euro per jaar, gaat naar de natuur. Zo'n 200 miljoen per jaar wordt gestoken in maatregelen voor bedrijven in kwetsbare natuurgebieden. LTO is het niet eens met de verdeling van het geld. De organisatie vindt dat het kabinet te weinig investeert in de toekomst van de agrarische sector. Actiegroep Farmers Defence Force staat achter die reactie van LTO. Milieuorganisaties vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Ruim 109.000 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor steun van de overheid via de tijdelijke NOW. Met die regeling komt het Rijk bedrijven in de problemen tegemoet met de loonkosten... om daarmee de werkgelegenheid te behouden. Het UWV heeft ruim 1,7 miljard euro overgemaakt aan meer dan 90.000 werkgevers.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 Let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, it's both black tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret of the seal, the facts. the penitentiary's back and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another break, staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Tomatoes in a sleazy way. to the change Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can't afford to get a little peace?